Juri Stubenitski met het NOS-journaal. In brand in een leegstaand pand op het voormalig terrein van bloemenveiling Flora. De brandweer in Zuid-Holland adviseert omwonenden om ramen en deuren dicht te houden vanwege de flinke rookwolken. De brand trekt veel toeschouwers, die worden op afstand gehouden. Diverse brandweerkorpsen uit de omgeving zijn uitgerukt om het vuur te blussen. Op een festival in Steenwijkerwold, in de kop van Overijssel, zijn zo'n 15 gewonden gevallen door het instorten van een grote festtent. Op het terrein werd het Dickie Woodstock Popfestival gehouden. Volgens de politie zijn de bezoekers niet zwaar gewond en hebben de meeste gewonden kneuzingen en botbreuken. Volgens ooggetuigen op het festivalterrein sloeg het weer opeens om. De tent werd door de wind opgetild en stortte toen voor een groot deel in. Op dat moment waren er zo'n 150 mensen in de tent. De hulpdiensten rukten massaal uit en hebben mensen onder de tent vandaan gehaald. In Afghanistan zijn twee militairen uit Nieuw-Zeeland en twee Afghaanse beveiligers gedood. Ze kwamen om het leven bij gevechten met opstandelingen, meldt het ministerie van Defensie van Nieuw-Zeeland. Elf Afghanen en zes militairen uit Nieuw-Zeeland raakten gewond. De gevechten waren in de provincie Bamiyan in het noordoosten van het land. Militairen uit Nieuw-Zeeland probeerden daar de lokale autoriteiten voor te bereiden om zelf de leiding in handen te nemen. Op de Olympische Spelen heeft zwemmer Michael Phelps zijn carrière afgesloten met zijn 18e gouden medaille. In zijn laatste race won hij met drie landgenoten de 4x100 meter wisselslag. In totaal won de 27-jarige Phelps 22 medailles en daarmee is hij de succesvolste Olympier ooit.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

www.zfmzandvoort.nl My soul is broken. to where your name is written in the sand